4 uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Naar Duitsland stopt ook Noorwegen voorlopig met het financieel steunen van het Amazonefonds. Dat fonds moet het Amazonewoud in Brazilië beschermen tegen ontbossing. Maar volgens Noorwegen werkt de regering van president Bolsonaro het fonds tegen. Sinds hij vorig jaar werd verkozen is de ontbossing juist toegenomen. Bolsonaro heeft woedend gereageerd op het besluit en zegt zich niet de les te laten lezen... Noorwegen is de grootste donateur van het fonds... en doneerde de afgelopen jaren ruim 1 miljard euro. De man die in de Amerikaanse stad Dayton negen mensen doodschoot... was onder invloed van verdovende middelen. In zijn lichaam zijn sporen van cocaïne, antidepressiva en alcohol gevonden, zegt de politie. De schutter, Connor Betts, opende begin deze maand het vuur in een uitgaanswijk. Hij werd door de politie doodgeschoten. Over zijn motief is nog steeds veel onduidelijk. Een deel van de koninkpaarden die vanuit de Oostvaardersplassen zijn verhuisd naar Spanje blijkt ziek te zijn. Volgens Staatsbosbeheer, de vorige eigenaar, hebben de paarden last van een parasiet. De natuurorganisatie zegt dat het aan de nieuwe eigenaar is om de dieren te behandelen. De koninkpaarden werden van de hand gedaan omdat er te veel grote grazers in de Oostvaardersplassen rondliepen. Een ander deel van de kudde is verplaatst naar het Lauwersmeergebied en Wit-Rusland. Twee Colombiaanse vrouwen moeten twee en tweeënhalf jaar de cel in... voor de diefstal van tientallen mobiele telefoons. Dat gebeurde vorig jaar zomer op het festival Mysteryland. Ze maken volgens de rechtbank deel uit van een criminele organisatie... die ook in andere Europese landen actief was. De vrouwen van 34 en 21 zouden speciaal naar Nederland zijn gereisd... om op het festival hun slag te slaan. Zo hielden ze een administratie bij van alle gestolen telefoons. Het weer, de dag begint vrij zonnig. Later trekt bewolking het land binnen en kan het gaan regenen.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 Oh, some of y'all be fooling us. Big feet, big hands, just plain big. But sex ain't worth a damn. We women wanna know these things. If y'all got the fab and not the swing. If you don't want the girl to talk, you don't want your feelings hurt. Uh, Cause if you don't, that girl just gone. you but the girls are talking, uh, the girls are talking. Girls talk about the booty too, about the way your brother is hanging uh, too. Oh, when you sit and bring nobody uh, do because the girls are talking, uh, the girls are talking. Listen, y'all need to know this, that we'll straight up go to your business. So if you're gonna come, you better come with it if you ain't swinging, just put your tongue in it. Oh. Some of y'all be killing me, thinking you got powers like Austin, but you're more like mini me. And when you finally get your blood flowing, it be looking like a pinky with a glove on it. Work. If you don't want the girl to talk, and you don't want your feelings hurt, Cause if you do, that girl's just gonna Feeling like my sexual tame can make you happy.